Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De grote anti zijn. De zender VTM meldde dat er rond 11 uur nog schoten of explosies werden gehoord in Verviers, maar daarover is niets meer bekend geworden. Gisteren werd de Belgische politie bij een inval in Verviers beschoten door gewapende jihadisten. Twee van hen werden door agenten gedood, een derde raakte gewond en is opgepakt. Ze zouden op het punt hebben gestaan aanslagen te plegen. S'avonds was er een tweede inval in Verviers. Daarbij zouden documenten in beslag zijn genomen. Vanwege de dreiging hebben veel Joodse scholen hun lessen voor de komende dag geschrapt. Niet alleen in België, maar ook de Joodse school Geider in Amsterdam. Die telt ongeveer 200 leerlingen uit het hele land. Volgens opperrabijn Jacobs is er geen concrete bedreiging. en neemt het zekere voor het onzekere. Minister Koenders noemt de terreurdreiging in België schokkend en zorgwekkend. Hij zegt dat ook Nederland diep, diep te maken heeft met dit probleem. Bondskanselier Merkel wil Duitse bedrijven weer kunnen verplichten om hun telecomgegevens op te slaan. Volgens haar is dat nodig in de strijd tegen terrorisme. In Nederland bestaat zo'n bewaarplicht wel, maar in Duitsland werd die in 2010 afgeschaft, omdat het verzamelen van telefoon- en internetgegevens ongrondwettig was. Na de terreuraanslagen in Parijs wordt in Duitsland gediscussieerd over herinvoering. Merkel is dus voor, coalitiepartner SPD is verdeeld. Jongeren denken nu positiever over homoseksualiteit dan negen jaar geleden, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2006 had 18% van de jongeren een negatief oordeel, nu is dat nog maar 6%. Dat komt onder meer door voorlichting op school en televisieprogramma's zoals Boer zoekt vrouw en Uit de kast, die homoseksualiteit bespreekbaar hebben gemaakt. Wel vindt 1 op de drie jongeren het aanstootgevend als mannen elkaar in het openbaar zoenen. Het weer, veel wind, langs de kust mogelijk stormachtig.